uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Pakistan zegt dat het zich wil houden aan het bestand met India. Enkele uren nadat het staakt het vuren zou ingaan... werden vanmiddag meerdere explosies gemeld in het Indiase deel van Kashmir. India houdt Pakistan verantwoordelijk en zegt dat het leger hard gaat terugslaan... Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Indiase strijdkrachten als eerste het bestand schonden. De Pakistanse premier Sharif ging op een persconferentie vanavond niet in op berichten over bestandsschendingen en de aankondiging dat India hard wil terugslaan. Door meerdere ongelukken is de A6 bij de Ketelbrug in Flevoland al de hele avond gedeeltelijk afgesloten. Aan het eind van de middag gebeurde het eerste ongeluk. Volgens de politie vielen er ongelukken bij vier zwaar gewonden. De eerste botsing was op de Ketelbrug en even later botsten meerdere auto's op een file die door het ongeluk was ontstaan. Het is niet bekend wanneer de A6 weer open gaat. De bestuurschaos in de FNV is compleet nu ook het tijdelijk bestuur aan de kant is gezet. Het besluit daartoe werd genomen door de Raad van Toezicht en het ledenparlement van de FNV heeft daarmee ingestemd. Het tijdelijk bestuur was aangetreden nadat het algemeen bestuur het veld had geruimd... onder druk van het eigen personeel en diverse sectoren in de bond. De FNV kampt met allerlei problemen en onderling wantrouwen. Wie nu de leiding neemt bij de vakbond is nog niet bekend. De criminoloog Wouter Buikhuizen is overleden. Hij werd in de jaren 70 hard aangevallen nadat hij pleitte voor onderzoek naar de rol die erfelijkheid mogelijk speelt bij crimineel gedrag. De Buikhuizenaffaire werd gekenmerkt door harde aanvallen in de media. Met name door Vrij Nederland-columnist Piet Grijs. Buikhuizen werd ook met de doop bedreigd. Hij verhuisde naar Spanje en ging handelen in antiek. Wouter Buikhuizen was 91 jaar. Het weer helder en droog. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen zonnig en maximaal 25 graden.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 Trying to holler at me. I know I'm not but this girl busy got can't get all love from me. Hanging up the passenger side of his best friend's right. Trying to holler at DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. feel ashamed that you're starting over it. House, the radio show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. DJ Superstar Chiavistelli.